7 uur. met het NWS Journaal. De Britse premier May en de regeringsleiders van de Europese Unie... zijn niet dichterbij een brexit-deal gekomen... op de EU-top in Salzburg vandaag. Toch hebben beide partijen na afloop gezegd... dat de deal er zeker komt. Een van de grootste struikelblokken is de wens van May... om wel toegang te houden tot de Europese interne markt van goederen... zonder mee te doen aan het vrije verkeer van personen. Dat vinden de EU-leiders onacceptabel. Ook over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland na de brexit is nog geen akkoord. Brandwondenzorg Nederland heeft het advies gewijzigd voor eerste hulp aan jonge kinderen die in aanraking komen met een hete vloeistof. Ouders moeten voortaan niet alleen direct koelen, maar ook luiers en kleding zo snel mogelijk uitdoen. Volgens brandwondenzorg gaat dat nu nog vaak mis, waardoor de vloeistof in contact blijft met de huid en ernstige brandwonden kan veroorzaken. Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen... blijft nog zeker drie maanden vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Maastricht bepaald. Volgens de rechtbank wordt hij ook verdacht van het bezit van kinderporno. B. blijft verder vastzitten omdat er een kans is dat hij opnieuw in de fout gaat of vlucht. Zijn advocaat zei eerder vandaag dat B. geen bekentenis heeft afgelegd... en dat hij direct moet worden vrijgelaten omdat er mogelijk niet genoeg bewijs is. De elfjarige Nicky Verstappen verdween in 1998 tijdens een zomerkamp... en werd later dood teruggevonden. De rechtbank in Almelo heeft een groot schilderij weggehaald... omdat er een blote borst van een vrouw op staat. Een vrouw die bij een zedenzaak was voelde zich gekwetst en diende een klacht in. Het doek hing 26 jaar in het gerechtsgebouw. Volgens de rechtbank waren er de afgelopen jaren vaker klachten over. Een schilderij dat mensen kwetst hoort niet thuis op een plek van onafhankelijke en deskundige rechtspraak, vindt de rechtbankpresident. Het weer vanavond en vannacht neemt de wind in kracht toe.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 Dit is iets wat mij toch wel een beetje moet denken aan een beetje de jaren tachtig. zoals het dat eigenlijk ook een beetje... klinkt toen Jaapie Koper zelf bezig was de dansplaatjes een beetje te, ja, te verkennen en dat soort dingen. Dus Ehm, en dan zit ik eigenlijk van, ja, ik had iets, iets, iets, iets wat, ik, eh, wat ik had eh, in het uh, piratentijdperk. En dan kom je uit bij een dame en ik dacht, nou, dan doe ik dat even zo. Maar zo werkt dat even niet. En dan heeft de Bob non-stop ook even de nodige moeite. Dus even eens kijken of ik nog een, een hele fijne, nou, zal ik deze pakken? Nee, dat, dat wordt hem toch niet. Dan ga ik eventjes hier naartoe. En dan zeg ik, eh, weet je wat, dan pakken we deze. En die zeker in, eh, in een tijd eh, dat wij heel veel, veel piratenwerk hadden. Compleet met tikken. goed, ik, zal me even op mono afspellen, want de eh, glaaskwaliteit eh, laat een beetje de wens over. Allison Williams en Slip Talk. je met je handjes dus overal ergens afblijven. En dan zit ik weer ergens aan waar ik helemaal niet aan moet, eh, moet zitten. Nou, weet je wat? Eh, dat, dat, ga ik even, eh, dat ga ik nog een keer doen. Maar dan nog een keer op de, de, manier... Weet je, ik heb dan, dan nog een betere versie, denk ik. is dit... nee, dit, dit, dit, wordt, dit wordt hem niet. Ik, ik ga even de, de, de, de wat, wat kwalitatief fijne, fijne uitvoering hierbij pakken. Dan komt er, als het goed is, dit, dit dus aan. Juist. En nu overal afblijven, dus... Sandy, good morning. How you doing, sugar? I'm feeling like a champ myself. You know, I'm going to get some weeds. What weedies? What's wrong? You look kind of peaky. You sleep well? You, you sleep all right? Is this something your was natuurlijk eh, Major Harris. Die uh, net in het eh, blokje non-stop in ZFM in de avond is te horen. Vond ik wel zo leuk om daar meteen achteraan nog wat nummers erachter te knallen. Zoals Allison Williams, We Talk. Beetje aflopen breken. Zat ik aan het verkeerde knopje. Zoals ik vaker dat wel eens doe. Dan ga ik dingen zoeken op het lopende dingetje. nou, dat moet je natuurlijk nooit doen. En dan komt daarachter natuurlijk Tremaine. En in de morning time Waanjevel op een zondagmorgen in een, eh, beetje een eh, Pinksterachtige gemeentekerk. Hè? Dat je gaat zingen en uit je dak gaat. En daarachter dus Sharon Red. Vond ik ook trouwens wel een hele mooie klassieker in In Name of Love. Want dat was het toch wel zeker. Eh, begin jaren 80. dat is een beetje de, de muzikale voorperiode van deze jongen. Nou, deze eh, kennen we denk ik allemaal wel. Eh, Rick James. Maar het is een wat minder bekend nummer van hem. In 1986 eh, uitgebracht. Rick leeft niet meer. Ik geloof dat hij een jaar of tien geleden is overleden.